12 uur. Manning Sampers eh, met het NOS-journaal. De bemanning van de Britse olietanker die vrijdag geënterd werd door Iran... mag nog altijd niet van het schip af. De Zweedse eigenaar zegt dat Iran nog geen toestemming heeft gegeven... om de 23 bemanningsleden te bezoeken. De Britse olietanker werd geënterd na een incident met een vissersboot. De tanker zou volgens Iran een noodsignaal hebben genegeerd... maar de rederij ontkent dat... De Britten proberen nu Europese steun te krijgen voor een beschermingsmissie in de straat van Hormuz. Daarmee moet de veiligheid van schepen worden gegarandeerd. Vanwege de warmte wil een kinderopvangorganisatie in het oosten van het land de rest van de week geen kinderen onder de twee jaar opvangen. In totaal gaat het om zo'n 85 vestigingen in onder meer Gelderland en Overijssel. Echo's zijn geen optie omdat die volgens de organisatie gevaarlijk kunnen zijn voor jonge kinderen vanwege ziektekiemen. In Sint-Petersburg hebben tientallen mensen gedemonstreerd om een vermoorde LHBTI-activiste te herdenken. Ze deden dat in estafette omdat er dan geen toestemming nodig is van de Russische autoriteiten. De 41-jarige vrouw werd afgelopen weekend in de buurt van haar huis dood aangetroffen. Ze had steekwonden en is waarschijnlijk gewurgd. De activisten keren zich ook tegen de Russische annexatie van de Krim. Volgens haar aanhangers is ze vermoord omdat ze dingen zei die taboe zijn. PSV heeft in de kwalificatie voor de Champions League thuis met 3-2 gewonnen van FC Basel. PSV kwam vroeg op 1-0 door Bruma, maar nog voor rust was het weer gelijk. Tien minuten voor tijd kwam PSV 1-2 achter... maar door doelpunten van Lammers en Malen werd het toch nog 3-2. Volgende week dinsdag is de return. Het weer. Het blijft lang warm. Aan het eind van de nacht is het nog zo'n 20 graden. Overdag wordt erg warm met 32 graden op de Wadden tot 38 graden in het zuiden.